In Tsjechië heeft de centrumrechtse partij van de nieuwe premier een nederlaag geleden bij lokale verkiezingen. De verkiezingen voor de gemeenteraden en de senaat worden gezien als de eerste test voor de liberale partij ODS van premier Nitsjas. De sociaaldemocraten in de oppositie krijgen fors meer zetels in de senaat.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 Macarena. alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. alla tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena. alla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. alla tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena.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 Dat heeft bondskanselier Merkel gezegd tijdens een bijeenkomst van de jongerenorganisatie van haar partij, de CDU. Volgens Merkel werd er in de jaren 60 onterecht van uitgegaan dat gastarbeiders weer zouden vertrekken. De bondskanselier wil dat immigranten meer doen om te integreren, onder meer door Duits te spreken. In het noorden van Mexico, bij de grens met de VS, zijn op een feestje zes mensen doodgeschoten. Gewapende mannen drongen een huis binnen en openden het vuur op de gasten. Het grensgebied wordt gedomineerd door drugsbendes die vechten om de beste smokkelroutes naar de VS. President Calderon stuurde onlangs 7500 politiemensen naar de stad, maar het geweld neemt alleen maar toe. In Tsjechië heeft de centrumrechtse partij van de nieuwe premier een nederlaag geleden bij lokale verkiezingen. De verkiezingen voor de gemeenteraden en de senaat worden gezien als een eerste test voor de liberale partij ODS van premier Nečas. De Sociaaldemocraten in de oppositie krijgen fors meer zetels in de Senaat. Daardoor kunnen ze impopulaire bezuinigingsplannen van de regering van Netjas mogelijk tegenhouden. Oud-schaatster Greta Smit is woedend over de straf die haar is opgelegd door het NOC-NSF. Die wil tot en met de Olympische Winterspelen van 2014 niet samenwerken met Smit en haar voormalige coach Ingrid Paul. Smit en haar coach zouden tijdens de winterspelen van 2006 fraude hebben gepleegd door een schaats